En de straffen voor geweld tegen scheidsrechters moeten ook met 200 omhoog, zo vindt Opstelten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verplichte norm van 1040 uur in het voortgezet onderwijs aanpast. regeringspartij PvdA steunt een oproep daarvoor van D66 en daarmee is er een meerderheid in de Kamer. D66 stelt dat veel scholieren maar wat op school rondhangen terwijl ze geen les hebben. De Kamer vindt dat er meer maatwerk moet worden geboden. Over de 1040 uren norm is veel discussie geweest. De NS en ProRail komen onder verscherpt toezicht. De inspectie Leefomgeving en Transport doet dit onder meer vanwege treinongeluk bij Amsterdam begin dit jaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat in de dienstregeling van die dag te weinig speling was gepland om de twee treinen elkaar te laten passeren. De inspectie eist maatregelen van NS en ProRail om de risico's te verkleinen. De koninklijke familie gaat ook deze winter weer naar Leg voor een skivakantie. Ondanks het ongeluk van begin dit jaar van prins Friso. De burgemeester van het Oostenrijkse stadje zegt dat er contact met de Oranjes is geweest over het bezoek. In februari werd prins Friso tijdens een skitocht onder een lawine bedolven en hij raakte daardoor in coma. De provincie Brabant wil dat de treinen naar de Randstad op vrijdag en zaterdagnacht toch blijven rijden. Eerder was besloten om het nachtnet te beperken tot twee uur... omdat er maar weinig reizigers gebruik van maken. Maar daar kwam veel verzet tegen. De provincie trekt nu ruim 8 ton uit voor het nachtnet... en ook vijf gemeenten dragen bij. Het weer vanavond en vannacht. Vooral in het binnenland opklaringen en daar vriest het licht. Morgen vrij veel bewolking en soms wat natte sneeuw. Het wordt een graad of drie. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 240 kilometer file. Het is een normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knopend Watergasmeer en Oostdorp 9 kilometer. Na een aanrijding tussen Westpoort en Rij 9 kilometer. Tussen Oud-Zuid en Rij zijn twee rijstroken dicht. A12 de Haag richting Utrecht tussen Den Haag en Noordorp 6 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 7 A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder 7. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Lunette 8.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 En elke nacht dans met mij. Nights draw in. There's a silky moon up in the sky. Yeah. Children are fantasizing. Grown ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? sailor got me on.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 3FM wenst allemaal fijn.